Mariette Krol met het NOS Journaal. Voorzitter Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding... vindt dat de huisartsen en ziekenhuizen zo snel mogelijk de zorg aan niet-coronapatiënten moeten hervatten. In Nieuwsuur zei Kuipers dat corona de overige zorg gegijzeld houdt. De corona-epidemie is nog lang niet over. Dit is het nieuwe normaal. We moeten ons prepareren om ook andere patiënten weer vol te ontvangen, zei hij. Het kabinet wil meer ondernemers helpen die financiële schade hebben door het coronavirus. Een grotere groep kan in aanmerking komen voor een gift van 4000 euro. Het gaat om taxiondernemers, tandartsen, fysiotherapeuten, tattoo-shops... en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of evenementen. Verder trekt het kabinet 12 miljard euro uit voor borgstellingen. Zo kunnen ondernemers op krediet blijven bestellen bij leveranciers... Banken en verzekeraars zijn nu terughoudend geworden om garant te staan voor bedrijven. De EU-ministers van Financiën praten vannacht verder over maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Het overleg verloopt moeizaam nadat gisteravond het al werd afgebroken. Er werd daarna in kleinere groepjes verder gepraat. Heet hangijzer zijn de eurobonds, de Europese staatsleningen. Spanje, Italië en Frankrijk willen daarover praten, eventueel later deze week... Onder meer Nederland en Duitsland willen dat niet. Eerder leek er wel een akkoord over 250 miljard euro uit het ESM-fonds... om medische nood te lenigen. Maar Italië en Spanje willen het voor hun economie gebruiken... en daarom is het bedrag weer van tafel. Het weer, vannacht hier en daar wolkenvelden. De temperatuur daalt naar een graad of 8. De komende dag veel zon. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Donderdag en vrijdag wordt het iets minder warm...